Vijf uur. Jobboot met het NOS Journaal. De technopsoom die dinsdag verdwenen zijn gevonden in Portugal. De twee kwamen eerder deze week niet thuis uit school. Het vermoeden bestond dat ze het vliegtuig naar Spanje hadden genomen. Ze waren te zien op camerabeelden van het vliegveld van Malaga. In die stad hadden ze ook gepind. De vaders van de meisjes reisden naar Spanje af om te flyeren. De politie ging niet uit van een misdrijf. De twee tieners zijn gevonden in de Portugese badplaats Albufeira. Hoe ze daar terecht zijn gekomen en wat ze sinds dinsdag hebben gedaan is niet duidelijk. In Sliedrecht is een supermarkt ontruimd, omdat er rook uit een aantal koelcellen kwam. De brandweer vermoedt dat daarbij koolstofdioxide is vrijgekomen. Toen een vrouw onwel werd, besloot de politie om het hele pand te ontruimen. Vier mensen met ademhalingsproblemen zijn door ambulancepersoneel geholpen. De VVD wil een einde maken aan het gedoogbeleid voor softdrugs. Op het partijcongres in Noordwijkerhout is een motie aangenomen over het reguleren van de wietteelt. Meer dan 80% van de leden stemde voor. De VVD wil af van de situatie waarbij inkoop van cannabis illegaal is en de verkoop ervan wordt gedoogd. Dat de partij wietteelt nu wil reguleren wordt gezien als een opvallende koerswijziging. Een paar maanden geleden diende D66 nog een initiatiefwet daarvoor in, maar die kreeg toen geen steun van de VVD. De chauffeur van de melkwagen die was opgepakt na de botsing met een trein gisteren bij Winsum is weer vrijgelaten. Hij is net als de machinist verhoord over het ongeluk. Beiden blijven nog wel verdachten in het onderzoek. Inmiddels is de ontspoorde Arriva-trein voor de helft opgeruimd. De laatste treinstellen worden met een hijskraan uit het weiland getakeld en op vrachtwagens gezet. Daarna kan ProRail beginnen met het herstellen van het spoor. Bij het ongeluk raakten 18 passagiers van de trein gewond. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Hier en daar nog een bui. Morgen bewolkt, regen en veel wind.